Door alwegens met het NOS-journaal. Drie op de tien Nederlanders waren landen als Duitsland, België en Denemarken. staat in de jaarlijkse mediamonitor van het Commissariaat voor de Media. Wat volgens het commissariaat opvalt is dat de bron van het nieuws ervoor gebruikers toe doet om te bepalen of het betrouwbaar is of niet. Nederlanders geven duidelijk aan dat ze sociale media minder vertrouwen dan de meer traditionele nieuwsmerken. Dat geldt vooral voor jongeren. Volgens het commissariaat voor de media is het dan ook maar de vraag of jongeren echt zo slecht in staat zijn om onzin op het internet te herkennen, zoals sommige onderzoekers stellen. Het vernieuwen van de ICT-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijkt veel duurder te zijn dan verwacht. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat de kosten 59 miljoen euro hoger uitvallen. Dat komt onder meer doordat het vernieuwen van de systemen bij de NVWA bijna twee jaar langer duurt dan verwacht. Bij een brand in de binnenstad van Maastricht zijn vannacht drie mensen door de brandweer gered van een steiger. Rond half vijf brak brand uit in een horecagelegenheid. Drie bewoners konden zich in veiligheid brengen door naar buiten te klimmen en op een steiger te wachten. Ze zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Vanwege de lage voorraad bloed bij de bloedbanken gaat Sanquin op zoek naar nieuwe donoren. Volgens Sanquin zijn er minder donaties gedaan dan waarop was gerekend. In Nederland zijn nu 320.000 bloeddonoren. Die zullen worden gevraagd om vaker bloed te doneren. Het weer de komende uren nog droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten raakt het bewolkt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen en stevig waaien. Het wordt 17 tot 22 graden.